Kasper Meijer met het NOS-journaal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht... vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan het voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. Verschillende GGD's waarschuwen bezoekers die wel voor een coronatest of vaccinatie komen... om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazies geblokkeerd. Ongeveer 50 leden van de Neue Sterke Partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten. Die bestond uit duizenden leden van antiracistische en antifascistische organisaties, kerkgenootschappen en vakbonden. Toen de politie de NSP wilde tegenhouden ontstonden wat opstootjes. Daarbij gebruikte de politie pepperspray. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. Met de overwinning vestigde Oranje een record... door 18 WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. In de finale treft Nederland zondagavond tweevoudig wereldkampioen Argentinië... dat de halve finale won van Duitsland. Sivan Hassan is haar wereldtitel op de 10 kilometer kwijtgeraakt. Op de WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene kwam de regerend Olympisch kampioen tekort in de eindsprint en werd ze vierde. De Ethiopische Gidei won goud. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen de 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Na het weekend wordt het tropisch warm. Dinsdag kan het lokaal 40 graden worden. Vanaf woensdag minder heet. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 woorden als altijd En toch te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aan en een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen waar ik Frankfurt.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 saw the day rise I saw the sun climb upon your love. Can't get enough of your love.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 on my mind I used to I needed in my life Somebody loves Somebody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 on the wall. I hear the song. 走出。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 voor 106.9 Step by step, come on. Step by step. safe harbor encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe el dinero. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está